van der met het NOS-journaal. De Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip de Westerdam... moeten daar nog een aantal dagen blijven. Dat zegt de Holland-Amerika-lijn. Alle passagiers zijn inmiddels getest op het coronavirus. Als blijkt dat zij het virus niet hebben, mogen ze vertrekken. Op de Westerdam zaten in totaal 91 Nederlanders. 29 van hen zitten nu nog op het schip dat voor de Cambodjaanse kust ligt. Ze mogen niet weg omdat een Amerikaanse ex-passagier het coronavirus heeft. Dat werd bij haar opgemerkt in Maleisië. Een deel van de passagiers was toen al vertrokken. Jeff Bezos, de oprichter van Amazon en de rijkste man op aarde, zegt dat hij 10 miljard dollar in klimaatbescherming wil steken. Hij heeft een geschat vermogen van 130 miljard dollar. De 10 miljard gaat naar Bezos Earth Fund, een fonds waar wetenschappers, activisten en NGO's aanspraak op kunnen doen om het klimaat te beschermen. Amazon, het bedrijf van Bezos, stoot nu nog veel CO2 uit met het vervoeren van pakketjes. Over tien jaar wil het bedrijf alleen nog maar duurzame energie gebruiken. Actiegroep Farmers Defence Force roept boeren op om woensdag geen trekkers op het Malieveld neer te zetten en niet over de snelweg te rijden. Woensdag protesteren de boeren weer in Den Haag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een eerder protest in oktober leidde dat tot grote schade aan het Malieveld. De Britse DJ en producer van elektronische muziek Andrew Weatherall is overleden. Weatherall stond bekend als veelzijdig muzikant. Hij werd groot in de Londense acid house scene vanaf eind jaren 80 en produceerde muziek onder meer dan 20 namen. In 2007 stond hij nog op Lowlands. De laatste keer dat hij in Nederland optrad was in 2017 op het Dekmantelfestival in Amstelveen. Weatherall overleed aan hartproblemen. Hij was 56. En het weer. Buien trekken in de loop van de nacht naar het oosten weg.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 Oh. treat me good. All in my baby All in in the way that I could. Treat me good, treat me good. All Queen be good, queen be good. All in my give it up, give it up. All in it in the way that I should. Girls are just like this, I would give it up, give it up. Girls are just like this, ah uh, ah. Uh. Give it up, give it up. Girls are just like this, I uh, would uh. give it up, give are just like this, uh, now they not get it chubby.